Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De economie van ons land begint een beetje te haperen. Volgens het CBS was er in de eerste maanden van dit jaar een min van 0,7 te zien... terwijl landen om ons heen wel nog groeiden of gelijk bleven. Je hoort economiecollega Lisa Schallenberg. Misschien is dat een teken dat er toch een einde is gekomen... aan steeds meer geld uitgeven aan leuke dingen en krijgt inflatie de economie zo steeds meer in haar greep. Dat komt volgens het CBS doordat we minder geld uitgaven... en er ook minder spullen ons land in en uit gingen. Opnieuw een explosie in Rotterdam vannacht. In de wijk Delfshaven was een ontploffing bij een huis. Eén verdachte sloeg volgens getuigen daarna op de vlucht. Deze verslaggever van Rijnmond ging langs bij de bewoners. Ik heb de jongens heel even gesproken. Ze willen niet eh, voor, voor de radio of voor televisie reageren. Maar goed, ze zijn wel eh, geschokt. En ze staan daar dus eh, de puinhoop op te ruimen. zoals ik het nu kan zien is er aan de voordeur een explosie afgegaan. Waardoor er wat schade is ontstaan. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Maar het is wel weer de zoveelste. Ja, het is dit jaar al de 40ste explosie in Rotterdam. En de 54ste in Rotterdam en omgeving. Mensen die met Transavia vliegen volgende maand... moeten hun ticketinfo goed in de gaten houden. De luchtvaartmaatschappij heeft te weinig vliegtuigen... en schrapt daarom 160 vakantievluchten in juni. En ook in juli en augustus worden waarschijnlijk veel vluchten van Transavia geskipt. En de verdachten van een enorme kunst- en juwelenroof in Duitsland... horen vandaag welke straf ze krijgen. Vier jaar geleden sloegen ze een slag bij een museum in Dresden. Volgens correspondent Charlotte Waaiers leek het wel alsof de bende inspiratie had gehaald uit Hollywoodfilms. Er is bijvoorbeeld een elektriciteitskast in de buurt in brand gezet... zodat de stroom uitviel in de buurt en de straatverlichting ook uitviel. Ja, en toen hebben de verdachten, die zijn over de muur geklommen... die hebben een tralie weggehaald voor een van de raampjes die ze daarvoor al deels hadden doorgezaagd. En hebben met bijlen of vitrines ingehakt in dat museum waar die juwelen achter lagen. Ze namen voor dik 113 miljoen euro aan antieke sieraden mee... maar werden uiteindelijk gepakt bij een enorme politieactie. Een deel van de buit is nog steeds spoorloos. Het weer nog, af en toe zon, maar ook wolken. En vooral in het noordoosten zijn er buien. In het zuiden en westen blijft het wel droog bij zo'n 14 graden. Morgen meer zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen Bergen en Schorrel staat 3 kilometer file. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen. 3 kilometer file en een vertraging van een klein kwartier. Dit komt door een auto met pech.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 someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night. just a dream, just a dream. zeggen thuis. te lâche pas Toute la vie pas par pas Anti Hayati Vois mon avenir à tes côtés Aya Habibi Fais-moi confiance ma Ga niet weg de mij Mami geef me een sein Je bent allemaal mijn Je was beter 妈妈。 home 106.9 ZFN dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it I finally found someone who really cares You held my hand When it was cold When I was lost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 Mm. Sube las manos que en la vaina de empieza. Rapata, rapa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 the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 baby Take it, baby. Bye.